Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie in Hongkong heeft traangas ingezet tegen demonstranten... die bij de regeringsgebouwen met molotovcocktails gooiden. Duizenden betogers negeerden vandaag het demonstratieverbod van de autoriteiten. Er werd een mars gehouden van twee kilometer naar het zakencentrum van Hongkong. Onder de demonstranten waren mensen gekleed in zwart en met maskers op... maar ook gezinnen met kinderen. Ze eisen democratische hervormingen en de vrijlating van duizenden arrestanten. In Heerde in Gelderland zijn twee mensen aangehouden... omdat ze na een botsing een vuurwapen zouden hebben achtergelaten in andermans wc. Dat gebeurde nadat een auto met waarschijnlijk vijf inzittenden... tegen een huis was aangereden. Twee van hen renden weg, twee anderen belden bij iemand aan... met de vraag of ze de wc mochten gebruiken. Toen ze weg waren, vond de bewoner een vuurwapen in de prullenbak... en belde de politie. Die wist de twee aan te houden. Een Hagenaar van 17 en een vrouw van 19 uit Zwijndrecht... De bestuurder van de auto, een 18-jarige man uit Dordrecht... is aangehouden vanwege zijn rijgedrag en de botsing in Heerde. Tientallen inwoners van Gent en omgeving hebben gisteravond gebeld met het Belgische UFO-meldpunt. Veel bellers zagen een helder wit en lichtschijnend object dat na een tijdje uit elkaar brak of spatte. De coördinator van het UFO-meldpunt denkt dat het om een ontplofte weerballon gaat. Die vliegen op zo'n 35 kilometer hoogte. In de eredivisie heeft Pek Zwolle thuis met 6-2 gewonnen van RKC Waalwijk. Vier van de zes doelpunten van Pek Zwolle werden gemaakt door de invaller Kouganeshat... die pas in de 56e minuut op het veld kwam. Na de eerste helft stond de RKC nog voor... maar voor de vierde keer dit seizoen gaven de Waalwijkers een voorsprong tijdens de rust uit handen. Daarmee blijft de RKC hekkensluiter in de eredivisie met één punt uit zes wedstrijden. Het weer. Vanuit het noorden bereikt de bewolking zich uit. Vanavond gaat het in het noorden ook regenen. Het is 19 tot 24 graden. Morgen is het bijna overal bewolkt. En gaat het vooral in het midden en noorden af en toe regenen.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 Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong That's the price you pay what's happening Looking through the glass, find the wrong within the past Knowing we are the youth Caught until it bleeds out of wood without the peace Face a, a bit of the truth, the truth deep inside me.